ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Natuurbranden in Zuid-Europa hebben gisteren aan drie mensen het leven gekost. Ook zijn duizenden mensen geëvacueerd. Er woeden branden in onder meer Spanje, Albanië, Turkije en Griekenland. Dat laatste land heeft hulp gevraagd van de EU. De Griekse brandweer moet namelijk meer dan 100 natuurbranden uitzien te krijgen. Ook op het toeristische eiland Zakynthos. Dat vertelt correspondent Thijs Kettenis. Daar woedt sinds gisteren een grote brand die ook nog niet onder controle is. Daar zijn geen eh, toeristen geëvacueerd vooralsnog. Eh, maar vanuit de bekendste badplaats, eh, Laganas, daar zijn die vlammen wel te zien. En ehm, een paar uur geleden is er ook brand uitgebroken op het buureiland Kefalonia. Dus ook daar, eh, in de Ionische Zee, de eilanden, daar is de situatie kritiek. Het aantal natuurbranden stijgt de laatste jaren flink. Dat komt vooral door klimaatverandering. Rusland is betrokken bij een grote cyberaanval op de landelijke rechtbank in Amerika. Dat schrijft de New York Times. Vorige week konden hackers waarschijnlijk zeer geheime en gevoelige documenten bekijken. Daar zou een jarenlange voorbereiding van de aanval aan vooraf zijn gegaan... Volgens de krant is het mogelijk dat er ook nog andere landen achter de hek zaten. Bij een brand in Spijkenisse is iemand gewond geraakt. Een appartement stond daar in Lichterlaaien. Tien mensen uit woningen eromheen moesten hun huis uit. Het is niet duidelijk of die al terug kunnen. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En met deze temperaturen zijn het natuurlijk topdagen voor ijssalons... maar niet in het Zuid-Hollandse Wateringen. Daar bleef een ijssalon dicht vanwege de hitte. In de kraam wordt het veel te warm voor het personeel en voor het ijs. Daarom ging de zaak pas in de avond open. Ik ga ergens wat drinken en wachten tot ze open gaan. Wordt wachten tot 6 uur? Ja, dan wacht ik wel. Dat is het waard? echt, is waard. Ik ben helemaal gek op. Echt, allerbeste ijsje krijg je het hier komen speciaal elke dag eh, een ijsje halen. En hoe kom je dan aan dat figuurtje? Ja, lekker sporten erbij, hè? Of de ijssalon vandaag wel overdag open gaat, is nog niet duidelijk. Je krijgt het weer nog. De dag begint met blauwe lucht en veel zon. Later trekken er wolken over met ook kans op regen en onweer. Tot die tijd is het opnieuw flink warm. Vanmiddag 28 tot 35 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep, 8 kilometer. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam...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 Ze willen zo invloed uitoefenen op het gesprek van aankomende vrijdag tussen Trump en de Russische president Poetin over de oorlog in Oekraïne. Het afgelopen half jaar zijn er veel meer Chinese producten op de Europese markt gekomen. Vaak waren die veel goedkoper dan een jaar geleden. Sinds Amerika hoge heffingen rekent op Chinese producten... is er in Europa de vrees dat de spullen tegen bodemprijzen op de Europese markt komen. Jan Struis is door het bestuur van 50PLUS voorgedragen als lijsttrekker... bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.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 Goedemorgen dus luisteraars, u luistert naar ZFM Zandvoort. En eh, straks vanaf 9 uur Duifzaag de Week door. Kinderen waren helemaal klaar voor. Ik ben even mijn handzaag aan het slijpen. Anders krijg ik hem nooit doorgezaagd natuurlijk. Blijf luisteren, het wordt een gezellige boel hier in de studio. Eh, in ieder geval wat eh, muziek en cabaret betreft. Zo op het half uur, dan hoort u weer kunt u weer lachen met uh, allerlei uh, eh, chase zoals dat heet, met een duur woord. We gaan er zo even uit voor het nieuws.